uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n 200 kinderen in de provincie Utrecht kunnen binnenkort niet meer naar hun kinderopvang. De opvangorganisatie heeft een tekort aan personeel. Bij een opvang in Amersfoort is het probleem zo groot dat ze contracten met ouders hebben opgezegd. De Belangenorganisatie voor Kinderopvang denkt dat ook andere plekken last gaan krijgen van dit probleem. We doen er alles aan om dit te voorkomen, eh, maar ik ben bang dat dit eh, ook wel op andere plekken kan gebeuren op korte termijn. En ik denk dat we alles op alles moeten zetten om op lange termijn eh, dit op te lossen en te zorgen dat we ieder kind een goede start kunnen bieden. Het personeelstekort zou komen door onder meer te weinig starters en een hoog ziekteverzuim door corona. Donny M., die verdacht wordt van de moord op de Limburgse Gino van 9... werd in 2015 alles veroordeeld voor poging tot doodslag. Hij zou in Sittard een zware tegel vanaf een viaduct hebben gegooid... richting een auto, schrijft de Limburger. Eerder werd bekend dat Donny M. in het verleden ook al werd veroordeeld... voor misbruik van een jongetje. Een opvallend boerenprotest in Overijssel. Demonstranten hebben daar een pop aan een strop gehangen boven een snelwegviaduct. De pop moet volgens hen een boer voorstellen die opgeofferd wordt. Het gaat over de stikstofplannen. Die zouden betekenen dat veel boeren iets anders moeten gaan doen. En misschien wapperen er in jouw straat ook al wel een hoop vlaggen met rugzak. VMBO'ers op basis en kader kregen vandaag te horen of ze gezakt of geslaagd zijn. Je bent geslaagd, jongen. Yes! yes. Goed, hè? Ja, ik voel me echt slim. Goed zo. Je bent geslaagd hey, Kia, je bent geslaagd. Ja! Ja! Ja! Och, waar? Je bent geslaagd. Ja! <laughs> Yes! Ja, het was wel een weekje langer nagelbijten dan de rest. Vorige week hoorden scholieren op de MAVO, HAVO en het VWO al of de vlag uit kon. Ehm, maar door corona waren de VMBO-examens voor kader en basis anders ingepland. Het weer nog, morgen opnieuw stralend weer. Het wordt uh, ja, zonnig dus bij 20 graden in Groningen en 26 in Maastricht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Knopenburgveen, 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Diezelfde vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar door 6 kilometer file bij Haarlem-Zuid.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 Persbureau Reuters meldt op basis van diplomatieke bronnen... dat het Witte Huis een pakket gaat aankondigen ter waarde van een miljard dollar... met onder meer raketten, houwitsermunitie, radio's en nachtkijkers. Het Russische Gazprom gaat opnieuw minder gas leveren aan Duitsland. Volgens het gasbedrijf is er een technisch probleem... en dat kan niet worden verholpen doordat er geen onderdelen worden geleverd... door de westerse sancties. Duitsland gelooft dat niet en denkt dat het een politieke actie is. En de NPO overweegt om Omroep Ongehoord Nederland financieel te korten. Dat is een reactie op een rapport van de ombudsman. Daar staat in dat Ongehoord Nederland stelselmatig journalistieke richtlijnen schendt. Ongehoord is het niet eens met de conclusies. Het weer, vannacht droog, morgen weer zonnig, later wat bewolking en het wordt 21 tot 26 graden.